9 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Amsterdamse hotelhouders zeggen het vertrouwen op in burgemeester Halsema en de wethouders. De gemeente wil het aantal toeristische overnachtingen in hotels en B&B's kunnen beperken als het te druk wordt in de stad. Deze maatregel zou moeten worden opgenomen in de coronaspoedwet die in Den Haag wordt gemaakt. De hotelhouders zeggen in de Telegraaf dat ze juist hulp nodig hebben om weer op te starten in plaats van opnieuw beperkende maatregelen. Een kritisch boek over de Amerikaanse president Trump mag worden uitgegeven. Het Witte Huis probeerde de publicatie tegen te houden, maar de rechter wijst dat verzoek af. Het is een boek van de ex-veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton. Volgens de regering Trump brengt informatie in het boek mogelijk de nationale veiligheid in gevaar. Bolton werd vorig jaar, na anderhalf jaar onder Trump gewerkt te hebben, ontslagen. Uit gelekte passages blijkt dat hij Trumps beleid chaotisch en willekeurig noemt. Het boek verschijnt dinsdag. De voorman van de Kick-out Zwarte Piet-beweging doet aangifte van bedreiging. Hij zegt dat hij een brief heeft ontvangen waarin hij, zijn vrouw en zijn kind met de dood worden bedreigd. Op Twitter deelt hij een foto van de brief. De brief is ondertekend door anti-islambeweging Pegida. Die organisatie ontkent de brief gestuurd te hebben. Ook Britse toeristen zijn vanaf morgen welkom in Spanje... zonder dat ze van tevoren in quarantaine hoeven. Dat geldt nu voor alle inwoners van de EU en de Schengenlanden. Spanje overwoog een isolatieperiode voor Britten... omdat die andersom ook geldt. In de VK moet iedereen bij binnenkomst verplicht twee weken in quarantaine. En het weer. Op de meeste plaatsen is het de komende nacht helder. Het koelt af tot rond de 11 graden. Morgen begint vrij zonnig. Vanuit het westen meer bewolking.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 Onderweg zometeen uh, Alex en Noel. Ook John Julius Knight. Samen Ronald Clark. Maar eerst eventjes... Eh, ja, ik, ik, ik vind het allemaal een beetje... Ja, ik mag er niks over zeggen. Eh naar aanleiding van de Black Lives Matters beweging. Je weet wel, die demonstraties allemaal over wat er gebeurd is eh, in Amerika. Ja, moeten we ook een beetje meewerken aan eh, dat gebeuren. Nou, nou, daar ben ik het niet... Eh, ik ben niet discriminerend, ik ben niet racistisch, maar... Ik bedoel, wat er in Amerika is gebeurd, wat heeft dat in godsnaam met Zwarte Piet te maken? Als we naar Aquasi gaan kijken, die doet aangifte van bedreigingen. Nou, volgens mij was hij degene die aan het bedreigen was. In ieder geval, DJ Discipline heeft een plaatje gemaakt. Rise Up, Justice for George. Floyd. This is a coordinated activity happening across this nation. And so we are in a state of emergency. Black people are dying in a state of emergency. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. We're, they're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation. Enough is enough. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power a damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent? Where were they? So if you are not people's defense. Then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you hate, you are music. Tom eh, Caruso. En daarvoor de muziek van John Julius Knight en Roland Clark... met This Is House, de Marco Lives Extended Remix. En ik weet niet of je het gehoord hebt, maar eh, die in 2018 overleden... Zweedse DJ Avicii, die krijgt eh, volgend jaar een museum in zijn geboorteplaats... Stockholm. Dat is afgelopen dinsdag bekendgemaakt. De Avicii Experience bevat maribiale nooit eerder vertoonde foto's van video's en muziek... waaronder niet meer eerder uitgebrachte demo's van zijn hit Levels... In museum zal ook niet uitgebrachte muziek te beluisteren zijn... die de basis vormt voor zijn postieme affiche-album, genaamd Tim. Dat album werd in 2019 eh, vorig jaar uitgebracht. Iets minder dan een jaar nadat de muzikant, eh, die eigenlijk Tim Bergling heet... op 20 april 2018 de zelfmoord pleegde... tijdens een eh, reis in Muscat in Oman was dat. En het museum is onderdeel van Space, een digitaal cultureel centrum... dat in de zomer van 2021 zijn deuren opent... op een van de belangrijkste stadspleinen van Stockholm. Sergio Tork en deel van de opbrengst van de Avicii Experience gaat naar de Tim Berkley Foundation. die is opgericht door de ouders van uh, De stichting richt zich op op zelfmoordpreventies bij jongeren. Dus eh, als je naar het museum wil, volgend jaar 2021 gaat het museum open. Het museum wat alles bevat over eh, DJ Avicii. Gaan we door met muziek, want daarvoor zit jij in radio gekluisterd. Muziek van Boys Noise met de Anvil in. Ook zo meteen de Hydrest en Seth Jr. met Disputed Queen of Disco. stage. Saturdays, 9 door David Pang in de remix. Eh, Blue Boy met Remember Me. En ja, het blijft een lekker nummer. En iedere keer komt weer een andere top DJ. Die maakt er weer een mooie remix van. En uiteindelijk komt hij weer in de top 10. En zelfs op nummer 1 heeft hij een paar weken gestaan. En voor Blue Boy, Remember Me, horen we Atira Sensep Jr. met Undisputed Queen of Disco. En een eh, organisatie, uh, concertorganisatie Mojo moet ik zeggen. Die hopen vanaf maart 2021 weer optredens te, volledig, te geven met volledige publieksbezetting. Is dat realistisch? Ik weet het niet, maar dat is onze stip aan de eh, horizon, zegt directeur John Mulder. Door de coronacrisis eh, kwam de festivalzomer dit jaar te verval. En vanaf 1 juli mag waarschijnlijk 100 man publiek toegelaten worden bij concerten. Maar de grootste evenementenorganisaties van Nederland hoopt op verdere versoepelingen. Aan het begin van 2021, eh, volgend jaar. Stel dat we in januari en februari al geen restricties meer hebben. Dan nog duurt het enkele malen voordat het internationale vliegverkeer weer op gang is om artiesten te vervoeren. 80% van de concerten die voor dit jaar gepland stonden... die worden allemaal verzet naar 2021. Dus ja, het wordt echt eh, een beetje een, een, een terrasjesfeest. Hè? Kleine, kleine evenementjes. Ik hoorde laatst eh, in de Zygodome, een feestje voor 30 eh, man. Nou, dat wordt uitgebreid naar 100 man. Ja, sta je in een mega grote stadion, om het maar zo te zeggen. Mega grote muziekhal, kan je het ook noemen natuurlijk. Waar eh, pak een beetje 16, eh, 17.000 man in kunnen. En dan sta je daar met 100 man eh, te genieten van je artiest. Ja, het kan leuk zijn, maar volgens <laughs> mij is het ook een beetje heel erg saai. Zie mijn antwoord? de Nightwalk, muziek. Daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, Rit E, Inia Day, Richard Earnshaw... in de Glensk uh, remix met Gotta Have. changed. And that's why Jesus said you must be born again. You must be converted. You must have a new beginning. And he can do it. How do you explain Jesus? But Jesus did make the blind to see. He made the deaf to hear. He made the dumb to talk. He raised the dead. According to the record. He had authority over demons say, Billy, do you believe in demons?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 <laughs> Het is een beetje instrumentaal. Maakt niet uit. Blijft leuke muziek natuurlijk. Een beetje terrasmuziek. Eh, denk ik toch zo. Nou ja, iets anders hebben we niet. Hè, want de clubs, ja, die zijn er niet. Of je moet van tevoren reserveren. Dan mag je met gewoon 30 man de kroeg in of zo. In ieder geval, ik, het heeft ook zijn voordeel dat corona gebeurt. Ja, je mag het niet zeggen. Maar al die artiesten, zei ik je vorige week ook al. Al die DJ's zitten thuis. Of eh, zoals Martin Garrix in, eh, in Monaco. Waterskiën, dat kan allemaal. Hè? Als je stink en stinkend rijk bent en overal huis hebt en overal... Eh, of in ieder geval een privévliegtuig hebt. Maar Robbie Williams, die heeft ook thuis gezeten. Die heeft niet stilgezeten. Hij heeft tijdens deze coronacrisis een nieuw album heeft gemaakt. Nou ja, hij heeft eraan gewerkt. Naar eigen zeggen werkt hij aan een disco-album. Experimenteert hij met dance en elektronische muziek. De zanger verteld dat hij voordat de lockdown begon... al 24 nummers met de disco-vibes had opgenomen. En daar graag een album van gaat maken. Tijdens de coronacrisis heeft hij vervolgens 20 nummers in het dansgenre geschreven. Dus we zijn heel erg benieuwd wat eh, Robbie Williams eh, het allemaal van gaat maken. Uh, kan altijd beter zijn natuurlijk als we uit de Take That tijd... toen hij nog daar zat samen met, wie waren dat ook weer? Gary Barlow, Mark Owen... Nou, we zijn benieuwd of we binnenkort ook op uh, eh, CFM Zandvoort in de Nightwalk muziek kunnen draaien van Robbie Williams. Als er genoeg beats in zitten, pak een beet vanaf 120 eh, wil ik het toch wel draaien. CFM Zandvoort door met muziek. Muziek van eigen bodem. Roog en Alain Clark met From Me To You. Eh, ik, ik, lul de laatste tijd. Eh, de vorige week was het ook al zo, coronatijd. En eh, ja, dan moet ik mijn programma een beetje op aanpassen. Nou ja, aanpassen. Hè. De party-update vind ik toch een belangrijk item in dit programma. Maar ja, dat is erg lastig natuurlijk. Want ja, we hebben nog geen party-update. ik hoorde wel dat eind juli Tomorrowland een digitale versie gaat maken van Tomorrowland. Dus dat is toch weer erg positief. Een van de, ja, een van de grootste dance festivals die er is, Tomorrowland. Eind juli hebben ze daar een digitale versie van. Ga je waarschijnlijk eh, binnenkort hier op de Nightwalk. In de Nightwalk op CFM zo wat meer over op. Het is weer tijd voor de Nightwalk 10. doet ik even snel tussendoor. Zo vlak voor het einde van het eerste uurtje. Op 10 Earth Days met Everything. Op 9 Earth Days ook met Soul Shaking. Op 8 Milo en Clapton met Drop the Pressure. Op 7 Disclosure met Energy. Op 6 Max Chapman en 3-6 met Make a Move. Op 5 Hurricane en Anthony Valades met By My Side. Op 4 ook een plaats van Earth Days met Just Be Good To Me. Me. En op drie deze week Heller Farley Project met Ultra Flavor, de David Pang remix, extended versie. Op twee Rule Da Silva en Pax met Touch Me. Deze week op één. De plaat die jullie straks ook gehoord hebben. Boy Noise met uh, Boys Noise moet ik zeggen, met de uh, En uh, ja, een beetje een rare moment om <laughs> de Nightwalk 10 te doen, zo vlak voor het einde, vlak voor het nieuws.